10 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Honderden mensen zijn in Hongkong de straat op gegaan om de Amerikaanse president Trump te bedanken voor zijn steun. Trump ondertekende deze week twee wetten... waarmee hij de protesten tegen de invloed van China... in de voormalige Britse kolonie goedkeurde. Betogers, onder wie veel ouderen... liepen in een mars naar het Amerikaanse consulaat in Hongkong... om daar met Amerikaanse vlaggen te zwaaien. Sommigen droegen spandoeken met lovende teksten over Trump. Ouderen met een verlopen rijbewijs mogen vanaf vandaag voorlopig toch de weg op. 75-plussers moeten zich laten keuren om hun rijbewijs te mogen verlengen. Maar het CBR dat dat moet regelen heeft te weinig keuringsartsen. Verlopen rijbewijzen worden daarom nu voor een jaar verlengd. President Desi Bouterse is weer terug in Suriname. De oud-legerleider werd eergisteren veroordeeld tot 20 jaar cel... voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was tijdens die veroordeling op staatsbezoek in China. Op het vliegveld van Paramaribo werd hij vanochtend opgewacht met gezang en gejuich door zo'n 1500 aanhangers. Duikers gaan vandaag verder met de zoektocht naar twee vermiste vissers uit Urk. De eigenaar van een garnalenkotter en een werknemer worden sinds donderdagochtend vermist. Hun kotter zonk vlakbij Tessel. Duikers weten waar het schip ligt en hebben het gisteren aan de buitenkant onderzocht. Vandaag gaan ze naar binnen. Het is niet zeker dat de opvarenden nog in de kotter zijn. Mogelijk zijn ze overboord geslagen. Zo'n volwassenen zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan tijdens een kinderfeestje. dat gebeurde in een binnenspeeltuin in Vught. Volgens Omroep Brabant begon het met ruzie tussen kinderen... en leidde dat tot een vechtpartij tussen hun ouders.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 vandaag, wat ga ik doen? Ik duik wat verder de geschiedenis in. En ik ga een beetje graven in de wortels van de rhythm and blues... Die rhythm and blues die stond voor een sterke, ja, op jazz gebaseerde, meer rockende, dansbare muziek. Met een eh, nadrukkelijke beat, gericht vooral natuurlijk op de, de zwarte of de Afro-Amerikaanse Afro gemeenschap in de, in de steden van Amerika. En uit die rhythm and blues kwam natuurlijk uiteindelijk de soul, doo-wop en natuurlijk ook de rock and roll voort in de jaren 50. Eh, die scheidslijnen tussen rhythm en blues en jazz... die waren eigenlijk in het begin jaren nooit zo duidelijk. Veel jazzmuzikanten die deden mee met rhythm en muzikanten. En omgekeerd, zo ook in dit nummer van Slim Gaillard... waar je hoorde de, de bebop-iconen eh, Charlie Parker en Dizzy Gillespie... Eh, in het nummer The Flatfoot Flu G... met F-L-O-O-G-I-E... Maar het oorspronkelijke nummer schreef hij in 1938... die Slim, uh, of, eh, eh, Slim Guyard met Slam Stewart, de bassist. en toen heette het Floozy. En dat is een dame van lichte zeden. en de Floy Floy... Dat was eigenlijk een of dat was slang voor een geslachtsziekte. Het nummer werd gekopieerd of overgenomen door Benny Goodman, Louis Armstrong. Het heette Flatfoot Floozy. Niemand die wist eigenlijk waar het over ging, maar iedereen neurie het mee. En zo werd het een enorme hit. Eh, geschreven oorspronkelijk dus door Slim Guyard. Ehm, praat je over eh, <clears throat> Rhythm and Blues... dan kun je niet over de, om de volgende man heen. Louis Jordan, de koning van de Rhythm and Blues. Rhythm and Blues, eh, die term kwam pas echt in zwang. Eind jaren 40, daarvoor werd het eigenlijk race music genoemd. Hier komt Louis Jordan, de saxofonist... die echt ja, de koning is van de Rhythm and Blues. a married woman, but I'm afraid to call her name. She's a no good woman, don't mean no one man no good. She's a no good woman, don't mean no one man no good. I don't blame that woman, I be the same way if I could. Baby, baby, baby, that's alright for you. Baby, baby, baby, that's alright for you. That's alright, baby, most any old way voorbeelden van rhythm and blues. Eerst Louis Jordan, de saxofonist. En daarna Big Joe Turner, zo'n blues shouter. Net zoals eh, Jimmy Rushing, die vorige week dus aan bod kwam. Eh, met ook een eh, elektrisch gitaartje daarbij. Die raakte, dat instrument raakte steeds meer in zwang. In begin jaren 40 op gitaar was dat Teddy Bunn. En Big Joe Turner zong over... his girl is a jockey. En hij had het natuurlijk niet over... een soort van Annie, Anke van Gunsven. Ehm, <clears throat> de saxofoon was natuurlijk een vrij dominant eh, eh, instrument in die rhythm and blues. Ehm, maar het saxofoonspel kreeg je al veel eerder te horen. In de jaren twintig had je ook wel saxofonisten. Eentje daarvan was Juni Cop En die komt hier aan bod. In een nummer uit 1929, zoals gezegd. Ik ga een beetje terug naar de roots van de rhythm and blues. En ik richt me daarbij eh, op de periode zeg 1925-1945. En je gaat luisteren naar warme blazers, rachende gitaartjes... en af en toe wat ondeugende zangers en zangeressen. Maar eerst Junie Cobb. guitar, gentlemen. that certain thing I mean is daddy's years. And does it burn that mama up with bliss? She never cools until I give her this. Six or seven times. Buddy mother. Bobby la bum bum. Bop bop bari ara bari biom banda abri nel wa wa li blel wa pa pa blil la kunda mama yan la ni abira Little Chocolate Dandies. Lekker saxwerk van Benny Carter, vooral op alt sax. Eh, in het nummer Six or Seven Times. Kijk, de rock and roll wordt natuurlijk vaak geassocieerd met seks, drugs en rock and roll. Maar de muzikanten van de jaren 20, 30 hadden ook <laughs> genoeg daarover te melden. Six or Seven Times was het nummer. Ehm, in die Little eh, Chocolate Dandies zaten daarnaast ook nog eh, Common Hawkins... Eh, Don Redman en Fats Waller. Dus allemaal bekende namen uit de jazz, zou ik zeggen. Gaan we door met dit anders. Als je denkt aan rhythm and blues en doo-wop... dan denk je ook aan gospel. De meeste zwarte muziek werd natuurlijk geboren in de kerk. En een van de eerste gospelplaatjes is van Arizona Drains, een blinde pianiste. My soul is a witness for the Lord. Drains. Eh, uit 1926, een van de eerste gospel-nummers. Eh, Arizona Drains, eh, de, pianist en zangeres... die de gospel al als eerste eigenlijk naar een breder publiek bracht. vaak wordt er geklaagd, ook in de rock and roll, over gebrek aan vrouwen. In werkelijkheid valt het vaak wel mee, ze zijn best wel te vinden. Zo ook Helen Humes, in de jaren 20 al begonnen op haar dertiende... hier met een nummertje uit 1927, Alligator Blues. even it. M Jazz. Vandaag, eh, zoals ik zei, graaf ik een beetje in naar de wortels van de rhythm and blues... en kijk ik naar de periode 1925-45. Dus je hoorde hier een, echt een bluesnummer van Helen Humes. De zangeres die later in de jaren 40, 50 eh, ook jazz zou doen... Eh, en, en, en rhythm and blues, dus die eigenlijk alle terreinen aankon. iemand die ook sterk in de blues zat... Eh, en een meest uitgesproken blueszangeres, de meest onverhulde teksten was Lucille Bogan. En hier zingt ze een bijzonder nummer Barbecue Bass. When you come to my house, come down behind the jail. I got a sign on my door, barbecue for sale. I'm talking about my barbecue, only thing I crave. And that good doing meat gonna carry me to my grave. I'm selling it cheap, cause I got good stuff. And if you try one time, you can't get enough. I'm talking about barbecue, only thing I sell. And if you want my meat, you can come to my house and well. cold, some take it any way is sold. I'm talking about barbecue, only thing I crave. And that good doing me going to take me to my grave. Some people want it, some people don't. They have to buy my barbecue, they just won't, don't, don't, don't talking about barbecue. Only thing I sell. And if you want my meat, you got to come to my house at 12. Some people want to know the regular price. 55 cents, you can get some twice. And I'm talking about my barbecue. Only thing I can get my meat in night at will. Lucille Bogan, bijgestaan door Josh White op gitaar en Walter Roland op eh, piano. En heb je het over gitaar, dan denk je natuurlijk ook vaak aan de rock and roll. Dan is het vaak een door een gitaar gedomineerde sound. Rhythm and blues had veel saxe, saxe gedomineerde sound. Maar ook best wel gitaar. Op een gegeven moment in die rhythm and blues in de jaren 40 kwam de elektrische gitaar op. Eh, maar daarvoor was het allemaal akoestische gitaar. En die, hoorde je, die kon je eigenlijk nooit horen in die, in die big bands. Want die maakten te veel lawaai natuurlijk met de blazers. Eh, maar er waren best ook wel solo-gitaristen in de jaren 20, eind jaren 20. En eentje was eh, Salvatore Massaro. Een Italiaan, een blinde Italiaan. Beter bekend als Eddie Lang of Blind Willie Dunn. En hij is eigenlijk een van de eerste jazz- en blues-gitaristen. Eh, Hier komt hij, Eddie Lang, met Eddie's Twister uit 1927. like we picked out the wrong spot this evening, don't it? Huh? You know, this sweet music's all right, but uh, we always been a bunch that go in for plenty pep and excitement. I know where to go. Let's get a coat and hats and get out this joint, huh? Come on then, let's go from here, where we can have some fun. I mean. peeping the stars go peeping to the rhythm of the band. Boy, downtown's uptown, shaking that African. It's a brand new movement, but boy, what an improvement. You know, the game <laughs> goes loco doing that African. Them corner tricks and red hot licks, and the more you down. And if you want to treat to low down beat, boy, come on uptown. Better than a black bottom. It's really in there. started up here, too. Oh, shaking an Afro African. here, boy. This is the biggest craze in New York City. And if you don't learn this dance, oh, what a pity, a pity. Shaking the African uit 1931. Eh, eh, mensen wilden gaan dansen, wilden feest vieren. En Don Redman en zijn band die hadden daar wel eh, oren naar. En die maakten songs waarop je goed kon dansen. Don Redman, de bandleider die ook het zong hier. En trouwens ook sax speelde. Hij heeft ook nog een ander nummertje, een mooi nummertje geschreven. dat heet How I'm Doing, Hey Hey. Een jaartje later, 1932. Gaan we naar luisteren. Don Redman opnieuw. gal in New Orleans. She loves to dance, she loves to sing. Say, she'll take a chance on any old thing. The other night down at the hall, when a band would play, you know, Miss Sadie get on that floor. Boy, this is what she say. What she say, Don? How am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, twa, twa. Oh, how am I doing? Hey, hey. Oh, gee, baby, oh, sure. I'll admit I'm not the best in town, but I'll be best until best come round. How am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, twat, twat. I'm asking you, how am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, tweet, twat, Oh, how am I doing? Hey, hey. Oh, gee, baby, I'll oh, show. I'm not bragging, but it's understood that everything I do, I sure do good. How am I doing? Hey, hey. Mmm how am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, how am I doing? Hey, hey. Oh, gee, baby, oh, sure. Now, I only meant to do a little bit. You done made me like it, and I just can't quit. How am I doing? Hey, hey. Tweet, tweet, tweet, tweet, twa, twa. van de orkesten gaan we even naar de harmony singing. Close harmony zou je het kunnen noemen. Wat eigenlijk de basis vormde van de latere doo dat eh, zo bekend werd in de jaren 50, al die doo eh, bandjes. Eh, een van de eerste die zich daarmee hield in de jaren 13... de jaren 30, pardon... Ehm, was het Sterling Russell Trio. En die worden hier begeleid door Benny Moten en zijn orkestje. Maar het gaat eigenlijk om het Sterling Russell Trio. Met het nummer imagination. music writer's confession of imaginative expression music will make you dream while you are dreaming small. Imagine that you're king or queen, make your life worthwhile. I imagine I was rich, and then I did receive a little cottage full of bliss in the land of make believe. My only inspiration is just imagination and make believe, make believe. I dream that I'm in love, and that some sunny day, the one I'm dreaming of, will find a path my way. My only inspiration is just imagination and make believe, make believe. Love is imagination, imagination is love. Dream, dream, dream and dream. Strive is such temptation, temptation leads to ruin, temptation, relation, desperation. But no, no, a man who doesn't dream is like a ship without a stern. No matter how you scheme, you can never make a turn. My only inspiration is just imagination and make believe. imagination. Imagination is love. Dream, dream, dream and dream. Strive is such temptation. Temptation leads to ruin. Temptation, ruination, desperation, but no love. A man who doesn't dream is like a ship without a stern. No matter how you scheme, you can never make a turn. My only inspiration is just imagination and make believe. wasn't to me, I only heard. Now he said that she said that she didn't know where she got it, but he said that she said that the law was gonna stop it. Oh, I heard. Yes, I heard. Though it wasn't told to me, I only heard. Oh, I heard. Yes, I heard. Though it wasn't told to me, I only heard. Oh, I heard. Yes, I heard it wasn't buzzed me, I only heard. What'd you hear now? Now he said that, she said that, she didn't know where she got it. Uh-huh. But he said that, she said that the law was gonna stop it. Oh, I heard. I understand. Yes, I heard. Yeah. Though it wasn't told to me, I only heard you ain't heard nothing. I overheard the same conversation last night, and it wasn't told to me. I only heard. What'd you hear, boy? Well, you don't have to tell nobody, see, because I overheard this, and it wasn't told to me. I only heard. Well, tell us what you heard. Now, he said that she said that she didn't know where to buy it, and if it ever got out again, boy, there'd be a terrible riot. Oh, I heard. Yes, I heard. And it wasn't told to me. I only heard. All we heard. Yes, we heard. though it wasn't told to us, we only heard. Oh, we heard. Yes, we heard. Though it wasn't buzzed to us, we only heard. Now he said that she said that she didn't know where she got it. But he said that she said that the law was gonna stop it. Oh, we heard. Yes, we heard. Though it wasn't told to us, we only heard. The Kings of Harmony, The Mills Brothers, I Heard uit 1932. En voorafgegaan werden ze door het Sterling eh, Russell Trio, ook uit 1932. Een beetje de grondleggers van de toe-op. En omdat het zo lekker is, doe ik nog één nummertje hierin met de eh, The Spirits of Rhythm... met daarbij ook een eh, lekkere gitaarsolo van Teddy Bunn. be ready. jazz. De gitaarjazz is Eddie Durham. De arrangeur die ook werkt voor Count Basie. Eh, Benny Moten. Uh, Glenn Miller, daar arrangeerde hij in de mood voor volgens mij. Maar hij was ook een pionier op de gitaar. En vooral op de elektrische gitaar aan het eind van de jaren 30... Dan was hij een van de eerste die daarmee begonnen. Zijn eigen versterkertjes en zo bouwde volgens mij. Hier eh, is het een nummer uit 1935, is nog niet versterkt. Zit hij nog net uh, ertussen, tussen die, nog net in de akoestische periode. Het nummertje heet Hitting the Bottle. you find the level place, foreign floor to place that bottle. Next you start to toddle, keep watch on the bottle. Then you step around a bit, be careful not to hit that bottle. Whoa, just like a clown, start messing around. Keep going through town, then you make a break and you wiggle like a snake that's hitting that bottle. It's easy to do, cause every Everybody hits the bottom. the bottle. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. We zitten aan het einde van het eerste uur waar ik eh, mij eh, begaf in het verleden op zoek naar de roots van de rhythm and blues. En daarmee ga ik ook verder in het tweede uur, dus blijf luisteren. We begonnen een beetje met technische problemen. Ik hoop dat het uh, verholpen is bij u thuis, dat u het goed kunt horen. Ik hoor af en toe nog een echo op mijn eigen microfoon. Helaas probeer ik dat te helpen, maar het lukt nog niet echt. We gaan eruit met de Queen of Jazz, Ella Fitzgerald... die ook uit de Rhythm and Blues eigenlijk kwam. Chick eh, Webb's eh, or orkest, eh, daar zat, speelde ze net zoals Louis Jordan... in eind jaren 30, mid jaren 30. En hier wil ze ook een feestje bouwen. Rocket for Me, blijf luisteren naar ZFM Jazz. Het tweede uur komt eraan. Nu eerst Ella Fitzgerald, Rocket for Me. a new kind of rhythm spread around. Sort of set you sizzling. Now I'm all through with symphony. Oh, rock it for me. Every night you see all the nifties, plenty tight, swinging down the 50s. Now they're all through with symphony. Oh, oh, oh, rock it for me. Now it's true that once upon a time, the opera was the thing. satisfy my soul with the rock and roll. You can't be tame while the band is playing. It ain't no shame to keep your body swaying. Beat it out in the minor key. Oh, rock it for me. Can't you hear me singing la la la la la while the band is swinging?